Het viel de politie op dat medewerkers van het programma eerder op de plek van een misdrijf waren dan agenten. De presentator zat ook in een regionale politiek en daardoor was hij onschendbaar. Maar vorige week maakte het regionale parlement daar een eind aan. De man hield zich een paar dagen schuil, maar heeft zich nu toch alsnog aangegeven bij de Braziliaanse politie. In Haiti is een verkenningsvliegtuig van de VN neergestort... en daarbij zijn alle elf inzittenden om het leven gekomen. Volgens de VN komen de slachtoffers uit Uruguay en Jordanië. Het toestel crashte door nog onbekende oorzaak... vlakbij de grens met de Dominicaanse Republiek. Reddingswerkers moesten te voet naar het vliegtuig... omdat in het rotsachtige gebied geen wegen zijn. De VN is sinds de staatsgreep tegen president Aristide in 2004... met 9000 man aanwezig in Haiti... Belangrijkste taak van de vredesmacht is het handhaven van de orde. De politie heeft in Maastricht een man opgepakt die dreigde zijn huis op te blazen. De man van 33 zou uit de woning worden gezet vanwege huiselijk geweld. Maar toen de politie aankwam draaide hij door en sloot hij zichzelf op. De man zei dat hij twee explosieven had. Uit voorzorg werd een deel van de straat afgezet en werden twintig huizen in de omgeving ontruimd. De man is rond half elf aangehouden en naar het bureau gebracht.